Door een reorganisatie moet Egon tijdelijk meer kosten maken. Eerder was bekendorganisatie in Nederland bij Egon zo'n 300 banen verdwijnen. Het weer bewolkt het vooral in het midden en zuiden valt af en toe wat regen of motregen. Vanmiddag ook af en toe zon, het wordt een graad of 8 vandaag.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 Alle rijstroken zijn wel weer open. A9 ook maar Amstelveen bij Knoppen het Raasdorp, 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Duivendrecht en de Alfred 3 kilometer. A12 Utrecht naar Den Haag bij Den Haag-Malieveld, 5 kilometer.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 your kisses too I never knew what they could do I can't believe you're in love with me You're telling everyone you know I'm on your mind each place you go They can't believe you're in love with me I always placed you far above me I can't imagine that you love me And after all is said and done It looks like I'm the lucky one I can't believe you're in love with me Can't Believe That You're In Love With Me. De Lost Wandering Jazz and Blues Band. Eh, wederom welkom, luisteraars, voor de tweede uur ZFM Jazz met Fred Kroonsberg en Peter den Boer. Vandaag een beetje rondom het thema uh, Valentine's Day. Dus we hebben allemaal eh, zoveel mogelijk titels gevonden en uitvoerders die allemaal meewerken aan dit onderwerp artiest van grote klasse is natuurlijk eh, George Benson. En in ons thema heeft hij een nummer opgenomen. En dat, heeft, dat heet Love Walked In. zover eh, George Benson Love Walked In. De ZFM studio is uitgerust met prachtige apparatuur. Waaronder ook nog een heel goed uh, pick-up systeem. En we vinden het natuurlijk heel erg leuk om ook nog regelmatig platen te draaien. Die worden ons, die worden ons vaak aangereikt door luisteraars die eh, van hun plaat af willen en die zeggen, eh, CFM, willen jullie mijn plaat hebben? Graag! Dus wederom een oproep, we doen het vaker. Als u een platen heeft waarvan u zegt, nou wat moet ik ermee? doet u ZFM eh, een heel groot plezier mee. Zowel met jazzplaten, maar ook met andere platen. Want er zijn natuurlijk heel veel andere presentatoren en veel andere programma's waar dat van pas kan komen. We gaan nu luisteren naar een opname van Jerry Mulligan. Van de LP Lime, Line for the Lines. En daar horen wij het nummer You'd Be So Nice To Come Home To. een vrije manier van improviseren. Maar dat is niet zo volgens de, een van de spelers. En die is hier ook bekend in Zandvoort, want hij heeft hier ook opgetreden. Dat is de heer Menu. En eh, die kan er wat van op zijn bariton eh, sax, om het zo maar eens te zeggen. Ik vertelde u het al, het is een trio, maar er was een eh, pianist bij, Guus Jansen. En ze speelden een nummer van uh, Monk. Dat nummer noemden ze ook Monk. En ze doen dat op een hele creatieve manier. Ze gaan ook eh, op, weer een keer optreden. En dat gebeurt, schijnt maandenbewust te gebeuren eh, in het Parooltheater. U hoorde dus Jan Voogd op contrabas, Maarten van der Ginten op gitaar en Jan Menu. Dit is geen artiestennaam op de baritonsax. We gaan nog meer van hun horen, maar eerst weer even in de sfeer van Peter den Boer met een liefdesverklaring. <laughs> <laughs> een liefdesverklaring, althans zoals die klinkt door eh, de groep van Herbie Mann. Natuurlijk, eh, luisteraars, we zijn nog steeds bezig met ons thema Valentine's Day. En Herbie Mann heeft met zijn groep een interessant nummer opgenomen, de Cuban Love Song. Ja, Nora Jones. Die ons eh, verraste met een, eh, een, een eh, heel mooi nummer. Allemaal in ons thema. Over het thema gesproken, Valentine's Day. We hebben natuurlijk jarenlang geluisterd naar Jan van Veen met zijn liefdesgedichten s'avonds laat kwam. En ehm, hij is, ik begrijp dat hij van de week weer nadrukkelijk in de ether is. op of rondom eh, Valentine's Day. En als eh, achtergrondthema klonken altijd de hele zoete eh, tonen van het nummer Greensleeves. En dat nummer is natuurlijk door een hele grote jazzpianist ook op de cd gezet. Vince Garaldi. En die is bekend geworden door zijn composities bij de komische strips The Peanuts. Dat is al heel lang geleden. Wij gaan nu luisteren naar zijn uitvoering van Greensleeves. Billy Holiday kan het niet beter, niemand kan het beter vertolken dan Billy Holiday. Loveless Love. Een ander nummer en een andere uitvoering in ons eh, kleine thema de liefde. Dat is eh, het nummer What is this thing called love? Gespeeld door Finnis Newborn op de piano, Calvin Newborn gitaar. Blijven in de familie natuurlijk, makkelijk verdelen zeg ik altijd. George Joyner op de bas en Philly Joe Jones op de drums. What is the thing called love? dat is een oudje. Dat is eh, een LP. Dutch Fingerless Band met allerlei uh, vocalistes op deze plaat. En een van die vocalistes is eh, Neva Raffaello. Die een hele tijd in, heeft gezongen in de jaren 50, denk ik. Met de Dutch Winkelers dus Band. Dat was een soort vaste zangeres. Daarna hebben ze natuurlijk heel veel gedaan met onder andere Conny eh, eh, Connie van de Bos, Connie van Bergen, Karen Kent. Anneke Gruinler heeft ook, eh, ik weet dat zij Someone To Watch Over Me gezongen heeft. Lady Wessel, Trea Rita Reis, allemaal hebben ze meegedaan. De Dutch Wing College in de 50 jaar. We hebben nu iets anders op de draaitafel liggen. Diana Kroll, My Love Is... inside So firm, so firm it can calm the tide My love for you is a mountainside It stands so firm it can calm the tide That's why my love, my love is a mountainside My love is an ocean roar So strong, so strong that I can't let you go My love for you is an ocean roar It grows so strong that I can't let you go That's why my love, my love is an ocean roar my love is longer than forever And endless as the laws of time To 99 years and forever In my heart you will still be mine Because my love, my love is a deep blue sea So deep, so deep that I'll never grown so strong that I'll never be free. That's why my love, my love is a deep blue sea. My love, my love, my love is a deep blue sea. My love, my love, my love is a mountain side. My love, my love is grown so strong That I'll never be free My love, my love My love, my love My love van Dead Jazz, een Nederlandse groep waar uh, allemaal corifee in zitten. Eh, eh, met het nummer Love's Got Me in a Lazy Mood gaan wij bijna afscheid van u nemen, luisteraars. Fred Kroonsberg, Peter de Boer vonden het vandaag leuk voor u te mogen draaien. En vandaag hadden wij als thema Valentijns, Valentijnsdag, Valentijns Day en de liefde enzovoort. En we gaan eruit met eh, de grand dame van de Nederlandse DS Rita Reis met haar trio en Johnny Griffin op de sax met het nummer dat deze uitzending eh, gedragen heeft, My Funny Valentine.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 Hij spreekt het bericht in de Telegraaf tegen dat ongeveer de helft van de PvdA-fractie Cohen niet meer zit zitten. Hij zei dat in het NOS Radio 1 Journaal. Spekman reageert op de commotie binnen de PvdA-fractie na een interview met hem en Cohen over de koers van de partij. In een e-mail leverde Kamerlid Timmermans kritiek op het interview. Na afloop van een uren durend beraad zei Cohen gisteravond dat de hele fractie hem steunt. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Frankfurt hebben vandaag voor de tweede dag op rij het werk neergelegd. Ze eisen meer salaris. Gisteren staakten ongeveer 200 luchtverkeersleiders voor 7 uur. Vandaag werken ze 14 uur niet. Door de staking liepen gisteren honderden vluchten vertraging op of moesten worden geannuleerd. Ook voor vandaag worden veel vertragingen verwacht. De luchthaven van Frankfurt is de op twee na grootste van Europa. In Libië wordt gevierd dat vandaag precies een jaar geleden de opstand begon tegen Gaddafi. De opstand leidde in oktober tot de val van de dictator. Er zijn maar weinig officiële festiviteiten, maar er is wel een bijeenkomst in Benghazi, de stad waar de revolutie begon. Gisteravond gingen er al mensen spontaan de straat op. Er werden leuzen geroepen en er werd vuurwerk afgestoken. De situatie in Libië is een paar maanden na de val van Gaddafi gespannen. Verschillende stammen strijden met elkaar en leden van de oppositie zouden aanhangers van Gaddafi martelen en vermoorden. Egon heeft vorig jaar de helft minder winst gemaakt dan in 2010. De winst kwam vorig jaar uit op 827 miljoen euro. De verzekeraar zegt last te hebben van lagere aandelenkoersen en de daling